Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. blijft stijgen en er is opnieuw veel polijs gesmolten, schrijft de klimaatorganisatie van de VN in zijn jaarverslag. De dertien warmste jaren uit de geschiedenis hebben zich voorgedaan in de laatste 15 jaar, staat in het verslag. Dit jaar komt op de tiende plaats in de recordlijst van warme jaren. Het wereldwijde klimaat werd sterk beïnvloed door de koelere zeetemperatuur in de Stille Oceaan. Dat La Niña-effect was een van de oorzaken van de droogte in Oost-Afrika en de overstromingen in Thailand en Australië en omgeving. De rapport is gepresenteerd op de VN-klimaattop in Durban. Door een kapotte bovenleiding in de buurt van Utrecht hebben zo'n 150 mensen vanochtend urenlang in twee treinen vastgezeten. Een kraanwagen trok vanochtend bij Bunnik om kwart over zeven een bovenleiding kapot. Twee treinen konden daardoor niet verder. Eén trein werd na ruim twee uur door een locomotief weggesleept. De passagiers in de andere trein konden pas na meer dan drie uur hun reis vervolgen. Het duurt nog uren voor de bovenleiding is gerepareerd. In Jena, in het oosten van Duitsland, is opnieuw een man aangehouden... die wordt verdacht van betrokkenheid bij racistische neonatiemoorden. Hij zou steun hebben geleverd aan de nationaal-socialistische ondergrondse. Het Openbaar Ministerie in Karlsruhe verdenkt hem van betrokkenheid bij zes moorden... en één poging tot moord. Van de nationaal-socialistische ondergrondse zitten nu vier mensen vast. Twee leden hebben zelfmoord gepleegd. Duitse media zeggen dat de 36-jarige verdachte al jarenlang een bekende figuur is in rechtsextremistische kring. De neonatiebeweging zou sinds 1998 tien mensen om het leven hebben gebracht. Het weer bewolkt met vanochtend kans op het regen, vanmiddag wat zon. Het wordt 7 tot 10 graden. Vanavond vanuit het westen regen, aan zee veel wind met kans op windstoten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.